ontwikkeling is bijna 60% van de ondervraagden bang dat de eigen kinderen het al financieel moeilijker krijgen. Veel ondervraagden denken dat toekomstige generaties meer moeite moeten doen om erop vooruit te gaan. Vooral lager opgeleide Nederlanders zijn bang dat hun kinderen het slechter krijgen. Volgens de Raad is de tijd voorbij dat alle kinderen ongeacht hun afkomst de kans krijgen om op school hun talent te ontplooien. Men denkt dat kinderen van lager opgeleide mensen al vroeg in hun schoolcarrière een richting op worden gestuurd waarin ze minder kunnen groeien zegt de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling. De rechtbank in Amsterdam heeft straffen tot 12 maanden uitgesproken voor groepsverkrachting in de zorginstelling Cordaan. De straffen zijn ook voor het maken en verspreiden van kinderporno. Zeven van de acht verdachten zijn veroordeeld. Het slachtoffer was een meisje van 16. De verkrachting vond onder meer plaats in een woongroep van de zorginstelling Cordaan, waar een paar daders woonden. Het Witte Huis heeft de volledige geboorteakte van president Obama op internet gezet. Daaruit blijkt dat de president, zoals hij altijd heeft gezegd, is geboren in de Amerikaanse staat Hawaii. Er werd al jaren over gespeculeerd dat hij niet in Amerika geboren zou zijn en dus volgens de grondwet geen president kon worden. Obama zei in een toelichting dat hij vindt dat er in de media te veel aandacht voor de zaak is. Het weer. In het oosten is het bewolkt. Dan kan een bui vallen. In het westen blijft het overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het hele land kans op buien. En smiddags kan daar ook onweer bij voorkomen.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 Het gaat gewoon hartstikke goed met ons weer. Zeker vrijdag. En eh, ja, morgen wordt het wat minder donderdag. Dan gaat het wel regenen. Dus eh, ja, dan, eh, dan blijven we maar gezellig binnen. Maar in ieder geval vrijdag, dan, dan kunnen we weer allemaal naar het strand gezellig. En eh, nou ja, ik, ben, eh, ik, ben, eh, ik moest de afgelopen maandag moest ik ook hier naartoe. En het was ontzettend druk in de tuin. Dus ik raad je niet aan om met de tuin te gaan op zulke dagen. Maar gewoon even, even met de fiets heen. Of stoppen via Overveen. Dat kan ook nog. En dat je hier dan even naartoe fietst. Met de tuin is echt ongelooflijk druk. Maar goed, even terug naar het programma. Dit is Seapower. Ik ben David Staals, voor als je me nog niet kent. En ja, ik, ik maak een jeugdprogramma. En ik heb weer de vaste onderwerpen voor je klaarstaan. En ik heb nog bizar nieuws. En het weer, hoe het nou precies gaat worden en hoeveel kans er op neerslag is en waar die precies valt. En nog even de files voor je, voor als je straks weg moet. Maar eerst muziek! een vrij eh, emotioneel nummer beginnen we. Ik zeg begin je lente goed om 5 uur op de woensdagmiddag. Dit is Z-Power. Ik ben David Staats en dit is Bruno Mars.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 En eh, nou ja, ik heb bizar nieuws. Een man verliest een vinger bij een achtervolging. We hadden een nieuwe gein die, eh, die moest het met een ehm, vinger minder doen. Eh, om een poging om een dief te vangen. Hij bleef namelijk haken met zijn touwring. Dat, merkte, dat meldt RTV West. 35-jarige man eh, die reageerde op een inbraakalarm en die rende zo snel mogelijk. En er kwam hij op een gegeven moment bij een eh, metalen tap en dan sprong hij af. Maar toen bleef hij uh, vast zitten met zijn trouwing. En hierdoor verloor hij zijn vinger. En een tijdje later werd, eh, werd zijn vinger toch nog gevonden door een vrouw. En eh, toen is de vinger zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht. Maar het was helaas al te laat. Maar de inbreker is vandaag, dat komt pas net binnen. De inbreker is vandaag toch wel gepakt. Het is dan nog een kleine toast. Daar gaan we met muziek. De sprint van vorige week.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 Sean Kingston, de man waar we al een tijdje niet meer van iets van hebben gehoord. Beautiful Girls sorry, En eh, nou ja, het is weer tijd voor de filmupdate. Deze keer heb ik gegooid voor Animals United. En het gaat over een stokstaartje en eh, die heeft dan allemaal van die vrienden. En op een gegeven moment dan... Eh, dan denkt hij, ja, eh, dan komen ze, komen ze in het kort van water. En denk ze van, ja, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? Maar ja, ze laten het maar een beetje overheen gaan en ze tappen vooral lol. Maar op een gegeven moment wordt het water echt heel schaars. Er komen ze erachter dat mensen de delta hebben gebouwd. Dat is een ontzettende reusachtige dam. Maar ze hebben wel water nodig om hun leefgebied de dus savanna te, te kunnen redden. Maar eh, ja, ze moeten het kunnen redden, omdat, omdat ze anders eh, daar niet kunnen leven. Dus hoe dat afloopt en of ze het gaan overleven, dat kan je nog niet zien eh, in, in Circus Zandvoort. Die komt binnenkort pas in Circus Zandvoort, moet je nog heel even wachten. Maar hij is wel al te zien in alle pathés, dus dan moet je wel even wat langer rijden. Of je moet nog even geduld hebben, een weekje geduld om precies te zijn. En dan is die ook is Circus Antwoord. Dus de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. Kijk je grappie, leeft zoet als een sappie ook al was mama altijd wappie Een goed begin is het halve werk Maar een goed begin is maar de helft De tweede helft, maar ik hoef geen helft Wibbelin was elf, ik deed alles zelf Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv En ik lach in mezelf, want de slet en ik breed Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op me lijken Mijn broeder, vergeet het ding Stap opzij, ze willen handtekening school, peace, oh ik kijk omhoog, de pillen worden groot. De wereld is mijn plat, Op je polen pips na. Golf afstand van je mijn lichaam. Ze is van spek. The man was young, yeah yo, alleen nog maar young Geen reps, geen peper, geen stang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het sterren, maar telt nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka prestatie op mijn bankje Stemklankje, voelt nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, te zegt drankje De wereld is verplaatst, ja Op je polenpips na ik ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik In als sterrenstof Dan ben ik liever in de sky met alles om mijn nek Bitch, alles om mijn nek Jewel en de, de boxen de zijn er vandaag gezet Want wat een heerlijke plaat. Uh, nou, ik wou nog even hebben over, de, over Zandvoort. Want ja, er zijn op best wel veel sterren de laatste tijd geweest. Althans, BN'ers. Bekende Nederlanders. Want uh, laatst tijdens de paasraces die afgelopen maandag zijn gehouden. Toen kwam een MTV-presentatrice. Eh, die kwam zo uit een, uit een raceauto. Helemaal zo. Wow, wow, ik heb in een raceauto gezeten op het circuit. Maar dat, eh, dat was dus omdat zij eh, mee had gedaan aan eh, NTV Was Hier. En dat is een soort van programma waarin ze allemaal in bepaalde, ja, bepaalde onderdelen van de, van de wereld gaan zitten. En daar een beetje in mee gaan doen. En deze keer deed ze dus mee aan racen. En zat ze daar dus in. Dus eh, ik had het op tv al gezien. ik denk, hè, die ken ik toch? Maar ik had dus even nagezocht. En het is ook echt zo. En dan was gisteravond, of nee, eergisteravond was nog uh, Filemon Wesselink was er. Ik heb waarschijnlijk wel van twee eh, Before You Die... Dus, en of de Mali wordt vrijdag show, dat kan ook nog. En die was hier om eh, mee te helpen met het stand schoonmaken. En dan maakte die een soort van uh, reportage van hoe dat nou ging. Die was ook laatst te zien op eh, Nederland T. Als je nog terug wil kijken, kun je nog naar madiwodo.nl. En dan moet je even op Filemon klikken. En dan is hij dus echt op het stand van Zandvoort geweest. Dus ja, misschien, misschien krijgen we morgen wel Beyoncé even langs of zo. ja, als we wil komen, ik bedoel... je weet waar de studio is, hè? this keen, is it any wonder? Yves Saint Laurent, zin en tekst, tape die track En dit alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doet, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van me wil, de 16 Ineens willen niggas mijn naam op het rek zien Ze noemen de nigga atje of je kent of je kent niet Ben vast betaald als je mij je tent ziet I made it get it all, yeah Ik laat eten voor niemand, nigga don't care Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair Weer een nieuwe track voor Jerry om te pompen Yeah, yeah Ik laat lobby wat ik doe, wat ik does Niggas om me heen zijn doe vaak dat Bitches om je heen zijn tjoe zeggen moet je Jason zien Omdat ik doe voor de cause misschien Omdat ik move als een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck dat, ik ben aan de linker Yeah, en mijn stacks worden dikker Dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar mm, dikke maar Willen maar, dikke maar Caucasian en cinema Dark skin, porno stars, yeah cinema Ze rocken naar mijn mic, yeah zingende Pingen maar, zinnen van ik heb zin in Die shit is niet normaal Die shit is niet normaal, nee Die shit is heftig, trekken naar je haren 69, ik doe het allemaal zijn, wasted zijn Feesten als een beest met een dirty tape pet. Hey, shorty feest met mij, Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal mm. Op de party squad Op, de party squad mm. Op de party squad the party squad. party squad. Samen met Reverse, Gers, Artje en ook nog eens Jay. Ik ga hard hoor is een hele commotie ontstaan in Amerika, oftewel in eh, Florida. Want eh, daar dacht een jongen, ja iedereen moet, kan gewoon dagen wat hij wil dagen. En daar was die jongen zeker voor. En eh, nou ja, hij dacht, nou ja, als iedereen gewoon kan dagen wat hij wil dagen, waarom mag ik dan niet gewoon mijn hakken dagen? Maar dat werd een beetje verkeerd opgevangen bij de schoolleiding. Want die zeiden, ja, dat kan niet en dat, dat mag allemaal niet. Maar uiteindelijk is de verklaring gegeven door het schoolhoofd dat het zo was dat hij die hakken niet moet dagen voor zijn eigen veiligheid, omdat ze anders bang waren dat hij werd gepest. Nou ja, of ik vind het een beetje discriminatie. Als jij er wat van vindt, zie poweredlife.nl, je nou, kan je mening even geven. En even een mooi bruggetje naar de kerkstaat, want daar is eh, afgelopen zaterdag, eh, is er voor de 26e keer de, zeer, de, hakken, de hoge hakkenrace, uh, eh, met een hoofdprijs van wel 500 euro. En ja, de eerste, de eerste twee die best waren, dat waren wel mannen. Dus een beetje eigenaardig. Maar de derde, de, derde plek was toch echt voor een 24-jarige mevrouw genaamd Rianne. Dus eh, nou ja, gefeliciteerd als je gewonnen hebt. Wij gaan ondertussen weer verder met muziek. Van Bob Sinclair samen met Fireball. En een lekker zomers nummer. What I want. 9 grote hit waarmee Fiddler Legrand doorbrak. En natuurlijk ook een beetje onze zomerhit. Put your hands up voor Detroit. En we hebben de laatste tijd al eh, bijzondere combinaties meegemaakt in de, in de Nieuw. Alleen, het, het gaat toch wel alle kanten op tegenwoordig. Want deze keer is het eh, David Guetta samen met Snoop Dogg geworden... En ja, David Guetta heeft met veel mensen samengewerkt, maar zo'n combinatie is er eigenlijk nog nooit gekomen. Maar eh, het is dus, nou, David Guetta heeft de hele beat in elkaar gezet. En heeft ook de songtekst geschreven. Snoop Dogg heeft, het, heeft, het, eh, ja, heeft er een beetje wat proberen van te maken. Maar dat is wel ontzettend goed gelukt. En zo is het geworden. En heb je nou een mening over Z-Powered Live? En eh, ik, lees, ik lees het gewoon allemaal. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down?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 just wanna make you sweat. Yo, special, turn it up. There's nothing I won't do. Anything you want me to, I can't keep my hands off you. There's nothing I won't do, and so I don't know why. No matter how I try, I can't wait my dreams get goodbye. club is out. Eh, een, eh, een, een eh, bus van Beter Horen. We zijn ondertussen weer vertrokken, maar we hebben, de, we hebben de bas even zo hard gezet hier in de studio. Dat, hij denk ik even terug moet komen, want uh, wel wat een heerlijke platen. En nou ja, het is weer tijd voor de pol. het is weer tijd voor de pol. We zijn een beetje uit of schema, maar dat mag de pret niet dukken. Eh, deze keer heb ik gevraagd, er mag niet worden bezuinigd op het leger. Namelijk omdat er ontzettend veel wordt bezuinigd op het leger. en eh, echt ontzettend veel. Alle tanks gaan weg, worden verkocht. Eh, we gaan waarschijnlijk de nieuwe, niet de nieuwe F-17 of F-18's inkopen. Dus mag er worden bezuinigd op het leger? Er mag niet worden bezuinigd op het leger. En daar werd op geantwoord A. Ah, eh, nou, alleen maar als het echt moet. B, het mag wel, maar niet te veel. C, maar heel weinig. Of D, nee, helemaal niks. En 35% ging mee met, nou, alleen maar als het echt moet mag er worden bezuinigd. En eh, B, ja, het mag wel, maar niet te veel. En C, eh, heel weinig zijn maar 12%. En helemaal niks zijn maar 8%. Dus ja, we, zijn, we zitten in tijden van kiezers en we moeten wel, helaas is weer een van Christina Aguilera. En eh, Candyman. lekker 21 graden. Oh. Maar pas op, niet verbranden. Hè. Lekker laten insmeren. Het liefst voor de leukste meid van de klasse. Misschien is het in Aguilera. En Candyman. En ik heb een toevoegende mededeling. Dit was namelijk het einde van Z-Power van deze week. En ik spreek je volgende week ook niet. En dan ga ik lekker op vakantie. Hopelijk jij ook. Eh, als je wat gedaan hebt, je kan het even mijn @live.nl. Maar volgende week ben ik er dus niet. Maar dat betekent dat de week daarop we net zo hard moeten knallen. Of zelfs nog harder om de vorige week weer in te halen. Dus ik spreek je over twee weken weer. Ik kan niet wachten. En wij gaan naar de uurafsluiter. En dat was deze niet, dat was deze niet. Wij, wij willen gewoon, wij willen helemaal niet. Wij willen gewoon de party squad. En ik zeg stuk. En ik zeg ook tot over twee weken. Kijk Ik zie er nu al naar uit. En uh, geniet van het zomerse weer. En vrijdag lekker naar het zand. Maar vergeet je niet in te smeren. Doei! Ik neem je mee, dit is hoe die shit begint. Ze noemen mij D-E-O, ze noemen mij d e, e o Ze noemen mij wow, ze noemen mij wow, ze noemen mij hey, ze noemen mij loud Yeah, zeg plezier Stuk Body squad Stuk. En wanneer die was die flip, yep, dan is die shit hard. Ik ben Bobby, jij bent Vinny. Ben Kevin, jij bent Vinny. Ik ben goed, jij bent slecht. Jij bent gek, maar baby, ik niet. Maak notities, schrijf het op. Schatje, grijp het op. Ik vind je leuk, vind je lekker. Vind je vet, begrijp je toch? Maak hem stuk, maak hem, maak, maak hem stuk. maak hem stuk, maak hem, ma maak hem stuk, maak hem stuk, stuk. Tot over twee weken!